uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Voetbalclubs moeten op zoek naar nieuwe sponsors. Het kabinet komt over 2,5 jaar met een verbod op sponsoring van sportclubs door gokbedrijven. In de ere- en eerste divisie hebben bijna alle clubs een online goksite op hun shirts. De reclameborden rond het veld of als naam van het stadion. En die moeten dus straks vervangen worden. Volgens de minister voor Rechtsbescherming is dat nodig om gokverslaving te voorkomen. Heel veel jonge mensen maar ook mensen die, die eh, kijken naar televisie, zien een gokbedrijf wat sponsort. Eh, nemen daar een voorbeeld aan. Denken, dan kan dat toch, het gokken. En eh, denken van, ja, daar doe ik aan mee. En ik wil dat de kop indrukken. Het verbod gaat niet direct in. Sportclubs krijgen nog even de tijd om nieuwe sponsors te vinden. Gemeenten kunnen straks verplicht worden om asielzoekers op te vangen. Na de zomer komt het kabinet met een wetsvoorstel... waarmee gemeenten in het uiterste geval gedwongen kunnen worden om mee te werken. Ongeveer de helft van de gemeenten helpt op dit moment niet mee volgens de staatssecretaris... en daardoor zitten asielzoekerscentra propvol. In het midden van het land is de zomervakantie begonnen. En dat kun je dit weekend gaan merken op de snelweg. De ANWB waarschuwt voor flinke files in ons land, maar ook in Frankrijk en Duitsland. En ook op sommige treinstations worden een hoop vakantiegangers verwacht. NS International verkocht vorige maand meer dan 300.000 tickets. Bijna 30.000 meer dan voor corona. En ook deze mensen stappen enthousiast in. Naar prijs, omdat het was goedkoper. <laughs> ja, je hoeft niet door heel de douane en alles heen. Je checkt in en je gaat. Ja joh, je bent dus zo. Met vliegen heb je dat niet hoor. Moet je eerst weer naar Amsterdam vliegen. Ja, koffer kwijt. Weet je, je krijgt gewoon lekker met de talies gaan. Helemaal top.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 take my to blame stick to my pace. Rock steady girl to the rhythm and bass. Come baby girl, we have no time for wait. Don't want run you down, don't want change. Baby, won't you me desire. Beat it with the wire, make me sing out like a choir.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 In België start een nieuwe vaccinatiecampagne tegen corona. Iedereen van 18 jaar en ouder kan vanaf begin september een herfstbooster krijgen. Het aantal infecties en het aantal ziekenhuisopnamen in België neemt toe. Ook in Nederland wordt voor in het najaar een nieuwe vaccinatiecampagne voorbereid. Ook ING-bank verwacht een lichte recessie. Eerder zei de Rabobank al dat die een milde recessie verwacht. ING gaat onder meer door de grote prijsstijgingen van energie, brandstof en voedsel... uit van een half procent krimp in de tweede helft van het jaar. Blijkt uit prognoses die de NOS heeft opgevraagd. De eerste bergetappe van de Tour de France is gewonnen door de gele truidrager Tadej Pogacar. De tweede ritzegen op rij. De Sloveen was na een steile slotklim net wat sneller dan de Deen Jonas Vingegaard.